like nights. Slam. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Veel Nederlandse wintersporters in de Oostenrijkse plaatsen Leg, Tuurs en Stuben zitten vast op hun vakantieadres door een lawine. Die heeft de toegangswegen door de Arelbergpas afgesloten. Pas in de ochtend wordt opnieuw gekeken of de wegen weer open kunnen. Het is druk in het gebied door de voorjaarsvakantie. Veel Nederlanders reizen dit weekend van of naar het wintersportgebied. Op andere plekken in Oostenrijk zorgen lawines ook voor problemen. De afgelopen dag zijn twee mensen om het leven gekomen en vrijdag vielen ook al vijf doden. In Zell am Ziller raakte een Nederlandse skier zwaar gewond die ondersteboven in de sneeuw terecht kwam. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Autoriteiten roepen mensen op om niet buiten de piste te gaan skiën. In Lyon hebben duizenden mensen meegedaan aan een herdenking voor een extreemrechtse student die vorige week zo zwaar mishandeld werd dat hij overleed. De daders komen waarschijnlijk uit extreem linkse hoek. De deelnemers liepen een mars door Lyon en hielden een minuut stilte. Vooraf was onder andere president Macron bang dat de herdenking uit de hand zou lopen, maar het bleef rustig. En veel kinderen zijn geïnspireerd door de Nederlandse successen op de Olympische Spelen. Een ijsvereniging in Zoetermeer krijgt de laatste dagen veel nieuwe aanmeldingen om schaats- of shorttrackles te volgen, meldt Hart van Nederland. Bij de inschrijving zeggen kinderen dat ze later de nieuwe Femke Kok, Jutta Leerdam of Xandra Velzenboer willen worden. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het wordt een zachte nacht met een graad of 10. Overdag kletsnat met veel regen en nog steeds zacht met 9 tot 12 graden. En dit was het nieuws op Slam. It's the weekend. Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend. Slam. Secret Cinema. Hallo allemaal, er zijn we weer. Secret Cinema hier. Welkom bij Jam FM. En deze week heb ik PAB 165. En dat is een DJ en producer van techno en energieke dansmuziek. Onder het alias PAB 165 heeft hij een plek veroverd in de underground scene door muziek uit te brengen via gerespecteerde outlets zoals Planet Rhythm en BCCO London. Op zijn Instagram benadrukt hij de inzet voor het pushen van meeslepende technogeluiden en deelt updates over nieuwe tracks, EP-releases zoals Syntax, Terror en Raw Deal. En een blik achter de schermen van optredens en creatieve momenten uit studio's en cluboptredens. Dus dit is Jam FM voor deze week. PHB 165. Ik ben Secret Cinema. En uiteraard luister je naar Slam. Veel plezier. Oi, aqui é a Animelo e você está ouvindo a Liberta Radio. Don't you know? talking about stepping. Yeah, I know some of you kids out there know about stepping. Yeah, that's when you move your body up and you move your body down. Then you move forward, then you move backwards. Yeah, that's what I'm talking about. I know most of you kids out there from the east know about that stepping. You kids started that shit. Uh, yeah, you kids know about it. That's what I'm talking about. Just in high, just stepping on the dance floor. Yeah. Mário. Vibes, aka Martin Bunsen. Hope you guys enjoy his mix. What else can I say? London's been pretty good for us. It's a pretty hot summer. What else has been going on? I've been writing a ton of music in this heat in the studio, which might as well. Oh yeah, on the 12th of July, I'll be playing another back-to-back with my good friend Roberto, R- aka RMK, for his uh, 10-year label night, the Fossil 5 at the Mighty Fabric. They haven't played techno at Fabric. I played the many drum bass gigs, but you know, it's not the same. So I'm looking looking forward to to play that for the first time as Vinicius Honorio. But yeah, let's keep the mix rolling. Liberta! and you're listening to Liberta Radio.